3 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Nederlandse journaliste Ans Boersma, die vanochtend Turkije is uitgezet... wordt door het Nederlandse Openbaar Ministerie beschouwd als verdachte in een lopend onderzoek. Een onbekend aantal anderen wordt verdacht van misdrijven met een terroristisch oogmerk. Het OM benadrukt dat Boersma niet wordt verdacht van een terroristisch misdrijf. Ze is ook niet aangehouden. Waarvan ze dan wel wordt verdacht is niet bekendgemaakt. gemaakt. Turkije zei eerder vandaag dat Boersma is uitgezet... omdat ze banden heeft met de Syrische terreurbeweging Jabhat al-Nusra. Het Britse lagerhuis zal op 29 januari stemmen over het plan B voor de brexit. Premier May gaat het plan aanstaande maandag indienen... en tot die tijd voert ze gesprek om te kijken hoe ze een meerderheid kan krijgen. labour Jeremy Corbyn weigert een ontmoeting met May... zolang ze de optie van een brexit zonder deal niet van tafel haalt mee moet met een plan B komen omdat het lagerhuis haar oorspronkelijke Brexit-deal afgelopen dinsdag met een enorme meerderheid heeft weggestemd. Zo'n 12.500 Vlaamse jongeren zijn in Brussel de straat opgegaan voor een ambitieuzer klimaatbeleid. De zogenoemde klimaatspijbelaars lopen onder meer langs de Europese instellingen. Het motto van de betoging is brossen voor de bossen. Brossen betekent spijbelen in het Vlaams. Een week geleden gingen de scholieren ook al de straat op. Toen liepen er 3000 jongeren mee. We moeten ons eetpatroon radicaal veranderen... om de dalende levensverwachting en schade aan het milieu te voorkomen. Dat concludeert een groep wetenschappers in het tijdschrift The Lancet. Ze vinden dat we vooral groente, fruit en pulvruchten moeten eten... met een beetje kip en vis. Van rood vlees, toegevoegde suikers en aardappelen kunnen we beter afblijven. Op die manier kunnen in 2050 10 miljard mensen worden gevoed... zonder dat dat leidt tot ernstige milieuschade, al dus de onderzoekers. En dan het weer. Buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Ook kan het even glad worden. Tussen de buien door schijnt ook de zon. Het wordt een graad of 5. Komende nacht gaat het een paar, paar graden vriezen. Morgen droog met geregeld zon, maar s'nachts lichte vorst. Dit was het ZFM Verkeersupdate.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 In het eerste uur begonnen we met drie nederbeat nummers. En dat gaan we nu ook doen. En weet je wat, we gaan ze gewoon achter elkaar draaien. En je hoort straks wel welke we gedraaid hebben. Hey, veel plezier, we hebben nog Elvis natuurlijk. En de favoriete LP van deze week, en dat is The Visitors van ABBA. Ja, er is nog behoorlijk wat te genieten dit uur. Veel plezier. mijn nette pak, diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden schaal, schaal, schaal. onder de flatgebouwen van de stad naast jou. Laat maar vallen, aan het komt er toch wel van. Het geeft hier op je rent. Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent, wil weten wie jij bent. van succes tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel even. Ik moet aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie jij bent, voordat het te laat is. Want als de bom dan lig ik in mijn nette pak Diploma's en mijn checks op zak De polen zijn mijn woorden schaald, schaald, schaald. Onder de flatgebouwen van de stad Naast jou, jou, stand bei Zeit, Wort zu entgegen, außer aus. De drie waren weer nederbied nummers uit de jaren 60 en 70 en 80 trouwens, ja. Eh, en dat is allemaal aan de hand van het feit dat uh, verleden week twee eh, programma's op televisie waren. Het Uur van de Wolf met vrienden en vrienden, de heren van Doemaar en zijn zoon. En het programma De Wereld Draait Door, waarin Robbie van Leeuwen opeens zomaar in beeld kwam. En we hebben hem ook nog horen praten. kippenvel. Oké, eh, we hebben geluisterd naar eh, eh, Bombay van de Golden Earring. Doe maar met De Bom en Shocking Blue met Inkpot. En hier is Vet Domino. You made me cry when you said goodbye. Is that a shame? My tears feel like rain. you said we'll part in there's a shame. My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry, ain't that a shame? my chill feel like cry that it looked like so. Well, he reined in his mule and he hitched him to the rail and he said, Old feller, it's the end of the trail. Well, he ambled down to the old saloon. He said, I know it's early and it ain't quite noon, but hey, hey, everybody drink on me. Hey! said my uncle died and left an oil well to me. <laughs> Hey, hey, everybody drink on me. I've been digging all my life and I nearly dug to hell, but my uncle dug potatoes and he struck an oil well. Hey, hey, everybody drink on me. Let me a drink on me. Everybody have a drink on me. Hey, hey, everybody drink on me. Brother, can make a fortune riding at them. Johnny en Have a Drink on Me uit 1961. Ehm, wat gaan we nu doen? We gaan nu luisteren naar Aretha Franklin, Spanish Harlem. Het genieten om naar de Queen of Soul te luisteren... Aretha Franklin en Spanish Harlem uit 1971. Tien jaar eerder had eh, Elvis Presley een hit, een dubbele hit... met zijn A- en B-kantje. Eh, geschreven door Doc Pomus en eh, Mort Schumann. Uh, Marie's the name of his latest flame. En op de B-kant was het Little Sister. En daar gaan we nu naar luisteren. old. today. Cause he was telling everyone in town of the love that he just found.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 Well, I dated your big sister, and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy, and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister does. Every time I see your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old boy evil. Guess I'll try dog with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice, and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done? Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose. But you've been a growing, and baby, it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice, and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister, don't you do what your big sister done. Petite Fleur. Jawel, en dat kwam uit het jaar 1959. Smackwater Jack is een track van het album Tapestry van Carole King. stood for long. Jack, Carol King van haar album Tapestry. Eh, we hebben twee nummers uit 1957. De eerste hebben we eh, nou, een kwartiertje geleden gehoord. Een derde Shame van Fats Domino. En de volgende komt van Chuck Berry. School Days, Ring Ring Goes the Bell. Up the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books the teacher don't know how mean she looks. Soon as three o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot you gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long, you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. drums loud and there, Ik vind het toch knap dat je met één riedeltje een hele carrière kan opbouwen. En dat heeft eh, Chuck Berry gedaan. School Day, Ring Ring Goes the Bell. Eh, we gaan luisteren naar de favoriete LP van deze week. En daar draaien we drie nummers van. In 1981 bracht ABBA hun laatste album uit... en wat mij betreft is het met voorsprong het beste album wat ze ooit gemaakt hebben. We gaan er drie draaien, je hoort zo meteen wat je gehoord hebt... en eh, veel plezier ermee. Oh. cover helemaal horen natuurlijk. Hè. We hebben geluisterd naar drie nummers van het album The Visitors. We hebben de titelsong gespeeld. Daarna hoorde je Slipping Through My Fingers. En tenslotte Like an Angel Passing Through My Room. En over mooie muziek gesproken, daar gaan we meteen mee door. Just yesterday morning They let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain seen sunny days that I thought would never end. I seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. And I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around struggle hours ours, the time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Van zijn album Sweet Baby Jane was dit eh, James Taylor met Fire and Rain. En nog even over de favoriete LP van de week. Volgende week is het uh, Willie and the Poor Boys van de Creedence Clearwater Revival. Hier is de laatste van dit programma. Man Eater van Daryl Hall en John Oates. als eh, Les Paul en Mary Ford het genoeg vinden... dan gaan ze er gewoon dwars doorheen. Dit was Matchbox op de 17 januari. En over de komende twee uur dan heb je Muziek Boulevard Live met Hans Wasseraar. Jij En dan weet je nog niet waar hij mee gaat beginnen. Jawel. Jawel, nu weet je het wel. Oh. John en Vangelis. John en Jealous, nou dan weet je het in ieder geval. Dan, eh, als je dat niet leuk vindt, dan ga je gewoon even jaren verschillen.